Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In de Sint-Vituskerk in Hilversum zijn de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne herdacht. In de kerk waren 1500 mensen en ook buiten volgden mensen de dienst op schermen. Burgemeester Broertjes hield een toespraak. Hij prees het werk dat wordt gedaan in de kazerne waar de slachtoffers worden geïdentificeerd. Slachtoffers worden van een nummer weer mens, aldus Broertjes. De Nigeriaan in Spanje die ebola zou hebben blijkt toch niet besmet met het virus. Dat heeft het Spaanse ministerie van Volksgezondheid gezegd na medische tests. De man was gisteren in een ziekenhuis in Alicante in quarantaine geplaatst, maar blijkt nu dus geen ebola te hebben. De terreurgroep Islamitische Staat vormt ook een gevaar voor Europa en Groot-Brittannië. Dat schrijft de Britse premier Cameron in de krant The Telegraph. Cameron zegt dat zijn land zich harder zal opstellen om te voorkomen dat de IS op een dag een aanval zal uitvoeren in de straten van Groot-Brittannië. Hij schrijft dat zijn land bereid is de leiding te nemen in een internationale coalitie die de opmars van IS moet stoppen. PSV heeft de leiding overgenomen in de eredivisie. Net als Ajax, Groningen en Zwolle heeft PSV zes punten, maar wel een hoger doelsaldo. Ajax won vandaag zijn tweede wedstrijd van het seizoen. Het werd 3-1 tegen AZ. Groningen won ook met 3-1 tegen Heracles. En Utrecht won met 2-1 van Willem II. Go Ahead Eagles ging met 3-2 onderuit tegen Dordrecht. Een van de doelpuntenmakers van Go Ahead Eagles was de doelman Cummins. Hij scoorde vanuit een doeltrap. Op het EK Atletiek hebben de Nederlandse vrouwen geen rol van betekenis kunnen spelen op de 4x100 meter. Het ging bij de eerste wissel al fout. Startloopster Madia Gafoor kreeg het stokje niet goed bij Daphne Schippers. Gafoor viel en liep enkele verwondingen op. Goud ging uiteindelijk naar Groot-Brittannië, Frankrijk pakte zilver en Rusland ging met het brons naar huis.